Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een reanimatiemijlpaal aangetikt. Wie een hartstilstand krijgt, kan binnen zes minuten worden geholpen. En dat is bijzonder, vertelt de directeur van de Hartstichting. Ik durf in alle bescheidenheid te zeggen <laughs> dat wij, eh, voor zover ik weet, het enige land zijn ter wereld die dat, eh, die dat hebben. En dat is echt, eh, echt, echt uniek. Ja, de laatste jaren zijn er meer vrijwilligers en reanimatieapparaten, AED's, bijgekomen. Via een app krijgen mensen een seintje en schieten ze het slachtoffer te hulp. En die snelle hulp kan volgens de Hartstichting duizenden levens schelen. De oudleider van Myanmar moet vier jaar de cel in. Aung San Suu Kyi was de baas van dat land tot begin dit jaar. Toen namen militairen de macht over. Moester van Margadi vertelt waar de rechtszaak van vandaag over ging. Opruiing tegen het leger, het overtreden van coronaregels... Eh, op basis eh, waarvan dat exact is, is niet helemaal duidelijk. Het is niet de meest transparante rechtszaak op aarde. Eh, journalisten mochten er absoluut niet bij zijn. Ja, het lijkt er toch vooral op dat het leger haar simpelweg politiek wil uitschakelen. En daar zijn ze vandaag waarschijnlijk mee begonnen. Nou, er liggen nog meer zaken tegen Suu Als ze bij al die rechtszaken schuldig wordt bevonden... moet ze in totaal meer dan 100 jaar de gevangenis in. We shoppen weer liever dicht bij huis dan dat we ervoor naar een grote stad gaan. En dat komt door corona, zegt het AD. Bijna de helft van de mensen zegt dat ze ruimte, rust en hygiëne willen in winkels. Daardoor trekken de winkelstraten in grote steden minder klanten. Terwijl de leegstand van winkels in kleine en middelgrote plaatsen juist daalt. En deze Christmas Boys hebben een record te pakken. kerstplaat van Elton John en Ed Sheeran is al 10 miljoen keer bekeken in nog geen twee dagen tijd. Even ter vergelijking, ABBA kwam vrijdag ook met een kerstplaat. Die is pas 1,1 miljoen keer bekeken. De opbrengst van het Ed en Elton lied gaat naar een goed doel. Het weer gaat je op 5 en in de loop van de middag gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het westen van het land komt dichte mist voor. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar na een ongeluk bij Knoop het Kooimeer 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen. De spitstrook is dicht omdat het eh, mistig is en de camera's het niet in de gaten kan houden.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 Wish I knew that was only the start. that was going through my brain was your hands around my waist And I alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. type of suit me. Got me stunned by her natural beauty. Woo. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursue me. She tell me how she don't want lose me.